met het NOS-journaal. De Amerikaan dat de reactie van Twitter op het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen niet volstaat. Dat zegt een hooggeplaatst democratisch lid van die commissie. Volgens hem werd in een besloten zitting pijnlijk duidelijk dat Twitter niet begrijpt hoe omvangrijk de buitenlandse inmenging via sociale media is. Twitter kon volgens hem weinig antwoorden geven over Twittergebruik vanuit Rusland bedrijf maakte wel bekend dat er drie accounts zijn gevonden die banden hebben met de Russische nieuwssite Russia Today. Via die accounts werd voor bijna 275.000 dollar aan politiek getinte advertenties uitgegeven. Bij de grootste kippenvleesleverancier in Groot-Brittannië zijn ernstige misstanden en pogingen om dat te verhullen ontdekt. Uit een onderzoek van de krant The Guardian en ITV News blijkt dat bij een vestiging van leverancier Two Sisters oud vlees met vers vlees werd vermengd. Vervolgens sjoemelde het bedrijf met de houdbaarheidsdata. Ook is op beelden te zien dat op de grond gevallen kip alsnog wordt verpakt. Two Sisters wil meer tijd voor een reactie, maar noemt de getoonde beelden vervalst. De Spaanse politie heeft bij invallen in Barcelona 10 miljoen stembiljetten in beslag genomen. In een loods werden ook 100 stembussen gevonden. De spullen waren bedoeld voor het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid dat voor zondag gepland staat. De Spaanse autoriteiten hebben het referendum verboden, maar het bestuur van Catalonië wil de stemming doorzetten. Egon-directeur Ingrid de Graaf is gekozen tot topvrouw van het jaar. Volgens de jury is ze een inspirerend rolmodel voor vrouwen en mannen... doordat ze niet de nadruk legt op zichzelf, maar op de betekenis van haar functie in de samenleving... De Graaf zit sinds mei in de directie van Egon. Daarvoor zat ze in de raad van bestuur van Delta Lloyd. Het weer wisselend bewolkt met soms opklaringen, maar ook lokaal mist. Overdag eerst zon, in de middag meer bewolking met kans op buien. temperatuur stijgt naar 20 tot lokaal 25 graden.